uur. Raymond Seré met het nms journaal Vanwege het slechte weer en de harde wind zijn verschillende bevrijdingsfestivals stilgelegd. In Haarlem is het festivalterrein tot na de orde gesloten vanwege de wind. In Groningen is het feest stilgelegd. Vanwege het weer beginnen een aantal festivals ook later. Dat is onder meer zo in Assen, Almere en Roermond. Premier Rutte heeft in Vlissingen het officiële startsein gegeven voor de bevrijdingsfestivals. Hij deed dat door het bevrijdingsvuur aan te steken. Het ontsteken van het vuur ging moeizaam. Eerst waarde de vlam uit en daarna duurde het even voordat het vuur naast het podium ging branden. Na de officiële opening was er in Vlissingen een optreden van Caro Emerald. Niet alleen de bevrijdingsfestivals hebben last van het onstuimige weer. De verkeersinformatiedienst waarschuwt dat automobilisten in het hele land rekening moeten houden met zware windstoten. En volgens Weerplaza trekken de zware onweersbuien nu naar de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Op de Middellandse Zee is opnieuw een groep bootvluchtelingen verdronken. De groep van een schatting 40 mensen sloeg gisteren overboord en kon niet zwemmen. 200 anderen zijn uit zee gered en naar het Italiaanse eiland Sicilië gebracht. Vorige maand zijn 800 bootvluchtelingen verdronken toen het schip waarop ze zaten kapseisde. Het drama was voor Europa aanleiding om meer geld uit te trekken voor het bewaken van de buitengrenzen en de opvang van immigranten. De economische groei zet in alle EU-landen door, behalve in Griekenland, blijkt uit de jongste voorspellingen van de Europese Commissie. Voor Griekenland is de groeiverwachting naar beneden bijgesteld van 2,5 naar 15% procent voor dit jaar. In de rest van Europa is de crisis echt voorbij. De gemiddelde verwachte groei is 1,8 dit jaar en iets meer dan 2 volgend jaar. En dan het weer. trekt een aantal zware buien over het land met kans op onweer, hagel en zware windstoten tot 90 km per uur. Na de buien wordt het later vanmiddag overal 13 tot 16 graden. Morgen zonnige periode, maar ook enkele buien en veel wind bij een graad of 15.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 Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall.